de jingle eh, is een beetje taart, ja hoor. De jingle is een beetje taart, ja. Ja, eens even kijken hoor. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Het is, uh, wat is het, maandag 30 maart 2020. Het is onmogelijk om bij te houden waar we mee bezig zijn. En eh, dit is de Praathoek, eh, de vierde alweer. Ja, dankjewel. <clears throat> Onze mini-versie van de praattafel. Want de praattafel moet door de coronamaatregelen wekelijks in de ontsmettingshal. Eh, want het is een enorme tafel geworden. Mhm. Door de social distancing zit ik ondertussen in Antwerpen-Noord. En hebben we Istvan naar Berchem gestuurd, geshot eigenlijk, op zijn Vlaams gezicht. Maar wij doen eh, braaf mee aan, <clears throat> tussen aanhalingstekens, de maatregelen. Hè? Ja hoor, want, eh, dit is natuurlijk, het kleine hoekje is een digitaal hoekje. Dus eh, een korte versie van de praattafel op elke werkdag of weekdag nu genoemd. De R is veranderd in een E, omdat er niet velen van ons meer naar het werk kunnen. Dus eerder op distance werken of eh, misschien een vakantieperiode opnemen of een zieke periode doormaken? Ja, er gebeurt van alles op dat vlak. Hè? Dus uh, er was een, nog wel een hevige discussie in de zevende dag afgelopen zondag en zo. Ja, ik heb het gezien. Uh, en mevrouw werd terecht op die nazi's van het VBO natuurlijk. <laughs> om, maar geen, hè, om maar geen politiek statement te... <laughs> nee, zitten, nee, nee, nee, Zo vroeg op de week. Nee, dat doen we helemaal niet. Maar die fascisten van VBO werden goed aangepakt door een kranige vrouw uit de eh, vakbondsbeweging. Dus eh, fantastische televisie noem ik dat. Op een <laughs> zondagochtend. Met een kopje koffie erbij. Hola gezellig, maar dan niet met de buurvrouw of de buurman, maar eh, gewoon lekker bakkie koffie, koffie. Eh, maar eh, ja, ik had toch wel weer iets eh, grappigs gehoord in het nieuws. Mhm. In het journaal, eh, dat zijn. Maar ik bedoel ook met <clears throat> de maatregelen, want dat hoor je nu steeds. Hè? Als we ons maar aan de maatregelen de houden. De maatregelen, ja. Ja, ja. wordt er heel hard ingeprent intussen. Maar nu zag ik iets op journaal en daar vroeg ik me nou van af of dat, dat nou wel een heel eh, slim eh, initiatief is. Dat is geloof ik van de mhm. politie in of Mechelen of Leuven. het ging erom, ja, de bejaarden die moeten ook een een beetje in de gaten gehouden worden. Hè? Een beetje contact houden met die mensen enzovoort. Ophokken die oude sokken. Ja, dat, dus uh, nu hebben ze het volgende bedacht. Uh, eens even kijken, dat zou nu moeten afspelen. In verschillende steden worden intussen ook senioren die alleen wonen thuis opgebeld om te horen hoe het met hen gaat. In Leuven hebben ze daarvoor zelfs speciale senioreninspecteurs. Alle alleenwonende 80-plussers krijgen een telefoontje om te horen of ze hulp nodig hebben of misschien gewoon een praatje willen maken. Goedemorgen meneer, u spreekt met Patricia van de Wallen, senioreninspecteur politie Leuven. Inspecteur van de Wallen is een van de elf agenten die de komende dagen bijna 4000 Leuvense 80-plussers gaan opbellen. Ja, dus... de mensen gaan aan een hartaanval sterven. Die horen al drie weken niks. Die krijgen briefjes en medicamenten en eten onder de deur. Die eten al drie weken pizza, want ze krijgen hun eten onder de deur geschoven. En nu, plots na drie weken, belt er een commissaris van politie. Die mensen gaan aan een hartaanval sterven, is het van. Ja, dat is, dat is optie 1. Optie 2 is dat er dus een heel leger van zich klemvervelende telefoonfraudeurs thuis zaten te wachten op een ah, goed idee. <laughs> <laughs> dus die bejaarden die gaan nu in het hele land overspoeld worden door u spreekt met commissaris. Die op penisvergrotingsoperaties, op een derde verblijf aan de Costa del Sol. Nee, maar eh, eh, ja, en, uh, en, uw, en uw bankpin, is dat nog veilig? weet u dat nog? Kunt u dat nog herhalen? Het pinnummer van uw bankpas? Kan u nogmaals het pinnummer van uw derde bankrekening in de Seychelles herhalen? <laughs> kan u dan ook eventjes de bloedgroep van uw vrouw ja. en haar eh, bankgegevens in Zwitserland eventjes door eh, mailen met een foto van haar duimen. En, en laat vannacht eh, uw achterdeur openstaan, zodat onze inspecteurs makkelijker controle kunnen doen of u nog veilig bent enzovoort. onze inspecteurs komen dan inspecteren. Ja, maar het is goed bedoeld, maar het blijkt nu wel al, dat is ander nieuws geweest. Dat er dus bendes rondrijden die inderdaad bij van die oude mensen aanbellen s'avonds. En die zijn dan helemaal in wit pakken met van die pompen en oh, spreden en papieren. En dan, oh, wij zijn. zo eh, ver eh, ik, ik, ik heb er onlangs over. Ja, eh, aan de eettafel met mijn echtgenoten en, en, mijn, en mijn jongens ook over bezig geweest. over ook hoe dat, hè? Praten jullie aan tafel? Ja, doe, ja, doe jij het met een ander? Doe, ik doe dat al wel eens. Ik praat al wel eens aan tafel is van. Jij doet het met eh, een ander. het was een interessant gesprek, want we maken ook, eh, ons ook zorgen. Mijn, mijn zus woont alleen bijvoorbeeld. Zij ah, is eh, nog geen oudere ouder, maar zij is toch ook kranige zestiger. En ehm, je maakt je dan ongerust en je, je whatsappt en je belt. En dat is een wekelijks ritueel geworden. Maar dat zijn maar enkele minuten dat je elkaar kan treffen, kan zien of kan, eh, kan spreken. Hè. En uh, dat maak je een beetje ongerust over veiligheid. En we waren aan het fantaseren aan, en, en aan het lachen. Van ja, er gaan nu toch geen bendes rondrijden die dit of dat. En dit is weer het bijna pure Disneyland eigenlijk, hè, die bendes. Ja, die doen dat gewoon. Dus, dus eh, eh, het, hoe dat het slechte van de mens ook heel fascinerend kan zijn natuurlijk. Die creativiteit <laughs> waarmee ze dan uitpakken. Ja, ja. Dat, is, dat, is, gewoon theatershow. Als die mensen toch eens al die energie in iets goed zouden steken. Wat een fantastische grafische designers, toneelspelers, wiskundigen. Nee, een echte crimineel is eigenlijk een heel waardevolle werkmens. Ja, maar dat maar is, is op de foute kant. Dat is net het probleem. Hè? Want die misdadigers die, die hebben nog altijd het idee dat, ze, dat alleen de sukkels werken voor geld. Hm? Dat zij dus geld voor niks. Hun bakkans is 0,0000. Nee, precies. En, Pakkans is iets uitgevonden door mensen die geloven dat de samenleving een veilig iets kan zijn. Hè? Mhm. Er is pakkans, er is een politie, er is... Nee, de, de, de redelijkheid in de mensen is de enige lijm in een samenleving om positief met elkaar om te gaan. De redelijkheid bij iedereen, de middenweg. Eh, elkaar ook wat pijn... Eh, eh, afnemen, elkaar iets gunnen. Mhm. Elkaar is. Dus die, die middenweg, dat zit bij de meeste van de samenleving, maar dan is het pijnlijk als je dan van die dievenbindes bezig hoort. Ja, maar ja, dat is, dat is ook ah, een soort virus. Eens in dood, Ik bedoel... Die, dat, dat is ook een soort virus van de mensheid. Je hebt gewoon 96% van de mensheid is goed en 4% maakt er een zootje van. Ja, en 20% is erg hulpbehoevend. En we vergeten dat soms. Eh, het gaat weer iets beter met ons allemaal. Supermarkten mogen vanaf deze week weer promoties en kortingen geven. Dat heeft minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muilen beslist. Kortingen waren verboden sinds de start van de coronacrisis om het hamsteren te gaan. Maar dat maakte de rekening voor de klant vaak hoger. Daarom zijn de kortingen weer toegelaten. Dat is alweer een weeklied. Ja, eh, ja waarom? Ja, omdat je dan ja, weer de armeren treft. Want ja, die leven van de kortingen. gewoon zeggen, die fucking, die fucking uh, eh, warenhuizen met hun plastieke verpakking... die een enorme druk zetten op onze economie eh, door hun vervuiling. Hun winstbejag, hun doorsluizen van geld naar de Seychelles... Ja, ik, heb het, ik, ik wil een t-shirt I love Seychelles. Maar goed, <laughs> ehm, we, we, moeten die bedrijven nu vooral verplichten. Nathalie, muilen. Jij moet je muil gebruiken om die bedrijven nu te verplichten een algehele 30% eraf te snijden van je winsten. En daarmee uit, iedereen zijn steentje bijdragen. Ja, dat, eh, dat, je bedoelt gewoon, eh, ja, ze zouden gewoon... Die prijzen moeten gewoon naar beneden en... in en BTW afschaffen, dat Al dat rijk volk zit toch hun miljoenen nu te gebruiken om alles te laten leveren. Die, die eten als vorsten thuis, die hebben toch het geld. De gewone mens Ga naar de, niet enkel de armen, de gewone mens moet naar de supermarkt. Zelf zijn eten gaan halen, tussen alle hmm. mensen nu. En, en, en betaalt daar bijna woekerprijzen, omdat er dan de leveringen zijn niet gekomen. La la la, bullshit. Heel de haven staat vol met koeltorens en koelpakhuizen pakhuizen om nog maanden verzeten te serveren. Ja, absoluut, absoluut. maar, gewoon up, even die aandeelhouders. Waar zijn die aandeelhouders? Nou. Waar hoor ik die in de media? Waar worden die geïnterviewd door die zogenaamde kritische journalisten die zeggen: meneer, mevrouw, de aandeelhouder van een groot voedselbedrijf zou je in deze tijd misschien niet. Mm, snap je? Ja, ik er is even wat van die prijzen afhakken. Ik ben een beetje boos daarop. Nou, ik, je ziet toch die die toplaag weer zich van het vuilste van het vuilste tonen. Ja, ik, eh, ik heb een heel concreet idee. Dat kan de overheid zomaar in één keer doen. En dat is ook binnen een uurtje in al die kassa's door te voeren. De BTW eraf, dat is meteen 6 Dat scheelt toch? Ja, bijvoorbeeld. Eh, eh, daar kunnen ze nu al meteen doen. Dat is, dat dus is een hele makkelijke operatie. En daar kunnen ze uitzetten. Eh, eh, het gaat er gewoon om dat er nu ook mensen met, eh, aan de onderkant van de samenleving... Ja, die moesten ineens toch meer betalen voor hun patatjes en absoluut. hun dingetjes. Nu kunnen ze weer met hun bonuskaart wapperen en eh, nog een extra bosje bloemen mee naar huis nemen. Zo is dat. Mm, zo is dat. Hey, eh, iemand is ons. Eh, wat doen we eerst? we hebben namelijk wel een tafelgast vandaag. Mhm. maar jij had ook een onderwerp. En nu gaan we. Ja, eerst... we, we, gaan, we gaan plaatsmaken eventjes voor de gast, uiteraard. Oké, die ga ik er dan nu bij halen. Dat kennen we al nu. Dat het eh, protocol. Eh, even, even een technische stilte, dames en heren. Eh, ondertussen zal ik misschien de boel even vol, vertellen met het weer. Ja, het met het weerbericht. <laughs> Tanja Pascalito toevoegen. Ja, oké. En hij gaat aan de overkant. Spannend altijd, onze correspondent. De komende dagen zal het nog eh, rond de 10 eh, à 12 graden buiten zijn. Er staat een frisse noordelijk-oostelijke wind. Eh, die komt van het noordoosten, want noordoostelijke winden. komen meestal van het noordoosten. Ah Tenzij er iets heel erg mis is. Ja, zijn we er bijna? Nee, ze wordt gebeld het zal nog droog blijven, dames en heren. Met links, links en rechts toch een beetje neerslag. Er zal ook uitslag ontstaan bij de mensen, omdat ze nogal lang binnen zitten. Dus een gigantisch vitamine D-probleem gaat zich opdringen binnenkort. Maar niet getreurd, dames en heren. U heeft onwaarschijnlijk eh, veel toiletpapier aangekocht. En bij deze heeft u ook enkele eh, versnellingsprocessen aan gang gezet. Van de, het verdwijnen van het regenwoud in Brazilië bijvoorbeeld. Hallo? Ja? Hello. Hello, Tanya. Yes. Oh, Hello, okay. Tanya. <laughs> nice Hello. to meet you, Tanya. Yeah. Hello, nice to meet you. Could you Thank tell you our listeners? Yeah, could you tell our listeners uh, uh, where you are at the moment? Uh, I am in Treviso near Venice. And you are staying there or living there? I live here. I am at home. I am in quarantine because you are a <laughs> soldier. because you are in the epicenter of the war, of the terrible war, of the terrible virus. That's what they say. At the end, we don't really feel it. Uh, me in particular, because I was in London until uh, almost the end of February, but uh, I decided to come back home and uh, it was a very long journey. It took me something like 30 hours to come here really? from London. Wow. Um, and I was put in quarantine as soon as I arrived, which mm-hmm. means that I won't be able to go out from my home until the 2nd of uh, until the 2nd of April, which is Thursday. Um, um, and well, there's nobody, there's nobody around. I can tell you for sure because I live very close to the city center, and mm-hmm. uh, there are. Uh, associations and volunteers that uh, help the people like me that are in quarantine or that just cannot go out. So they bring uh, the grocery, they go to the pharmacy and do everything and uh, well, there are people that are sick. We know that the hospitals are full. Okay. Mm -hmm. Wait one minute. So we really dropped in on this. I will explain our listeners a little bit. Uh, we are talking to uh, Tanya Pasqualito. Uh, am, am I saying it correctly? Yes, almost. <laughs> yes, almost correctly. Yes. Uh, and we, we know each other almost for uh, 10 years because of a connection with the film festival, etc. And uh, you live in Treviso, which is uh, about uh, one hour north of uh, Venice. And uh, mm -hmm. is it like in the middle of the bad area, let's say? Yes, I, th- <laughs> I think we can call it this way. And uh, how how how do you how do you wake up every morning? Do you uh, wake up like, whoa, this is another dream, another same day? What what happens with you? it's very it's very strange because, uh, for example, I live in front uh, of um, of a school, of a kindergarten and secondary school. Yeah. But. Um, normally, there are a lot of children around, uh, and I wake up at the noise of people that uh, go go to work, uh, of the children on the street, and things like that. And Why? That all uh, came to a grinding halt, of course. Yes, but it's like uh, there's no noise at all because also the other people that live in my same building they don't go to work. Everybody's just working from home. Those that can do it, and. Uh, I think the main thing is right the silence that is that is around. Um, so I think that's the main thing that we that we notice. Uh, um, mm. I work from home, so we have I have the radio on almost all the time during the day, and we are organized with. Uh, uh, Skype conversations with friends. Uh, uh, yes. Tonight, for mm. example, we will have a birthday party we will all be connected on the screen yeah on the screen obviously <laughs> <laughs> well, in, in some ways, you know, to have something so special but still uh, being connected, uh, that is a new experience for the human race at this moment. We are going for the first time in a in a um, in a digital digital fantasy uh, contact. Um, envir- uh, a, a, new environment actually for the human race, virtual, maybe a logic one you'd have to develop your fantasy, I think, during this period, especially people like me. I live on my own. So you need really fantasy and you need a friend to find a way to connect to the people around, yeah. uh, not to feel too alone, especially if you're in quarantine as I am. Um, so we are organized in in this way, and we are all trying to help each other. Um, for example, I have a friend, her father and her brother have been hit by the virus. Yeah. So, so she needs to find probably another place to stay, as at the moment it seems like she is not oh, being yeah. hit. So mm-hmm. she will probably come here to stay with me. Uh, because they, they they won't be able to stay at the hospital. The hospital cannot accept more people. They accept only people that are really that they really need uh, uh need to stay there yeah. to be there. Wow! So you're going to be uh, yeah supporting each other. Yeah, that's that's what we are that's what we are trying to do. It's difficult. Um, it's difficult but uh, there is always there is always a way and uh, personally i have discovered how important it is also to have the support of people that live in other in other countries how people can really be supportive in these cases mm-hmm. Um, mm-hmm. for example by the end of the week i should receive some face masks from uh, some uh, some friends from china That's uh, beautiful that's very beautiful. They yeah. just contacted me and, and tell me, oh, tell me your address. Uh, yeah. We are going to send you a hundred, a hundred face masks. You decide uh, to what association, hospitals, or things you think is better to give them, and keep others for you and your family. So now I'm organizing. I'm contacting. Uh, private associations and things that may need these masks, so to be able to distribute them uh, by by forwarders, because at the end it's still possible to ship uh, uh goods if uh, they are uh, critical for this moment. Um, it's possible to send them to private addresses. Yeah. Wow. It's beautiful to hear something positive like that because uh, in the conversation before we called you, I was uh, <laughs> talking to Istvan uh, about uh, a lot of negativity that I see and that we saw in the media, you know, criminals that try to. Um, you know, uh, <laughs> um, do their criminal things during these days, or, or high prices of food. People are uh, abusing the system of the corona and stuff. But it's beautiful to hear your positive, uh, mm-hmm. your positive story of how people are coming together in the virtual world and still find the the need very much so to have contact with each other and to support each other, even though they can't touch or be with each other. I think I think most of the people are like that because, uh, as I told you before, um, I was in London when all this started, and mm-hmm. uh, I immediately tried to come back. To come back, as there were already no flights to Italy. Yeah. yeah, yeah tell me, how did that go? <laughs> so you went by by by water, <laughs> by land. yeah, I flew I flew to Zurich I slept at the airport and uh, I arrived to Chiasso, to the border, and had to cross the border. I walked through the border. You walked the over the border. Wow. Over the border, yes, because there were no connection between Switzerland. No buses, no trains, nothing. Yeah. No, we did like that, and we took uh, a series of buses and of trains and everything to arrive to Milan. But yeah, yeah. it was it was possible only to because people, local people, helped us and gave yes. us indications on how to use the means of transport to arrive to our destination and uh, wow. there were just a few people, most of them quite old, but they understood that we were all trying to go back home. To go back home, and yeah, that was a big motivation. Yeah, it was a big motivation, but they, I really appreciated them being so kind. You know, staying far, respecting uh, the distances. Yeah, yeah, but wow. Being, but being so kind and approaching us to to to help, really to help. Wow. It was very, very kind. Um, yeah, I think this is one of the occasions in life we have to appreciate uh, the beauty of humankind uh, mm. and how you know, really help each other without um, the need to spend money or to be special or whatever. Just kindness. Yes, that's fantastic that people step up in high times of. Uh, of Christ, that there is a part of people, I have to say, sadly enough, uh, thinking about our first conversation with Istvan. But it's great to hear again, it's great to hear your positive experience um, because uh, we probably, um, and we all fail in that a little bit. It's always easy to go to the negative side for the also media are doing that a lot. And uh, to hear this positive side is really uh, uplifting for everybody, I think. So I'm uh, glad. Yes, uh, I think so. So how is the media in Italy doing it? Um, it's very strange because they have nothing to show at this point. All of the all the quiz, the shows on TV have been cancelled, so they are uh, showing things that they recorded before yeah. uh, the virus the virus spread. But they are also I think they, they, they have finished also also the replicas, and now they are mostly there are films, old films, and uh, yeah. Did they, they start with the <laughs> um, Brigida films and the <laughs> Louis de Funès films and all those old ones? Yeah, classic well, Italian. Of the old, but uh, but it's strange because it's it's obvious that they are showing things uh, recorded a long time ago, and on every show there is a writing on on on a corner that says that it was recorded. Yeah, yeah. Where, uh, they all these because else people think things. hey what are they doing they all sit together in the studio <laughs> so no well it looks like they are afraid people do so but we know we know that it's not that it's <laughs> that. I mean, we really understand the situation. It's the minority that is stupid. Let's always be a little bit positive. The minority, uh, you uh, can never teach the minority or yeah. learn them. Yeah, uh, teach them in it. Uh, and yeah. usually the news are mainly about the coronavirus and yes, how it is spreading right. and, so, and so on. Um, and do you guys get news from outside of Italy, outside the bubble? Oh, yes, sure, sure. Yeah. Obviously, yes. Um, from Mr. Trump and from Mr. Johnson, absolutely. And- uh, I think I think the, the Italian TV, the Italian news, have been always very very good in giving information about what happens in our. Yeah, is it still a yeah? Is it still a trustworthy news source for your in for your uh, homeland and um, foreign news? Um, I think yes. I think nothing has really changed about about about that. Um, I think obviously, like like in every, I think like in every country, you feel the, the need not only to listen to what the media say, but also to to do your own uh, um, checkings on, yeah, yeah. on, the internet and everything. But they don't think uh, things have changed. Mm-hmm. Um, obviously, they talk a lot about the position of uh, the EU, about all yes. the, yeah, the And our politicians are they under pressure? in the media or in the in the common um, yeah in the conversation you have with family and dear ones the Italian politicians, you mean? Yeah, the Italian inland politicians. How, how are they scoring at the moment, or how is the population feeling towards their politicians at the moment? You know, uh, well, the main discussions are about the economics and about what has been done in in the last in the last month. Obviously, yeah. uh, they are certainly under pressure. Um, yeah. There was. Uh, Another declaration on Saturday night, I think, uh, from the prime minister that was explaining that they are going to give more money for the mm-hmm. emergency to support people that don't have enough money to live because uh, all these people that ha- didn't have a permanent job, a, ter- a mm. temporary mm job, uh, has lost their job. Of course, yeah, yeah. Are really are run out of out of money. So uh, there will be more money that will be given uh, directly to the single communities to support these these people. But yeah. still, um, all our businesses are are closed, and yeah. uh, um, we have we all have the feeling we we all know that. Uh, they are not they are not enough so the main uh, comments um, uh, unhappiness of people is right because we have the feeling that the money the money are giving are not enough uh, and, and are not uh, um, are not coming fast enough to mm-hmm. support mm-hmm. people because uh, some because we have started to have this problem I think from the end of February, really, when they decided to cancel all the events scheduled for the carnival in Venice. Oh yeah, yeah. Um, I live. In, I work with export, and uh, I work with Venetians, so I know that it all started there. Which means that there are some people that don't earn money since uh, February, but yeah, exactly. Yeah, and they start to really feel it. Yeah, yeah, yeah, yeah. They have to pay the rent. They have to of pay course. the bills. So we all need uh, uh, we all need uh, need support. Mm-hmm. Um, it's difficult also for the politicians. Uh, the main thing we think, but it's uh, something I heard also uh, is a consideration for other countries um, that. Um, the emergency was not considered um, serious enough from the beginning. So yeah, yeah. We hear that everywhere. Yeah, where where the where the people in the media say like uh, you know, you should have done uh, from the beginning uh, measurements uh, to keep people uh, from socializing and stuff. Mm, yeah. And then also uh, to prepare to prepare all the hospitals better because I think the medic staff in North Italy we get reports that yeah, it is like a war situation for them. It is like a war situation. It is like a war situation. Uh, there are some private people or companies that had material that could be used in the in the hospitals, and they've been required to give these materials to the hospitals, right? Because they need yeah. every little. Uh, thing. yeah, uh, yeah, all the respiratory systems and all the um, the gloves and the protective gear. Yes. Yes, exactly. Everything plus uh, doctors, masks, uh, yeah. nurses. Yes, I mean uh, it's really a global thing, a global emergency. And in addition to that, we have the we have the economical problem. Um, oh yeah, there is no uh, there is no local corona anymore. It's not a Chinese problem. It's not an Italian problem. I mean, our would you would you agree or disagree that our uh, our future will look different than pre-corona? Uh, definitely yes certainly certainly here it's something that uh, i can easily realize also chatting on the on the groups on the social media i mean i'm in um, also those that have families are seeing things in a different way now the children don't go to school anymore they have all lessons on uh, um, via internet yes Exams same here same internet. here yes and uh, they say that uh, the um, that the school year is it won't will finish in this way the children won't be able to go back to school until September. Um, so obviously we have changed our, our, the way we, we look at our jobs uh, at our at our life probably also in a positive way um, in the sense that I think we have we are starting to appreciate appreciating more the little moments we spend with with, with people and uh, probably people are also doing things they normally don't do uh, when in their normal life mm-hmm. One thing that surprises me a lot is the fact that uh, in the supermarket it's impossible to find flour and <laughs> to find it because people are cooking a lot. They are preparing ah, oh, yeah. the bread, the cookies at home it's something I find extremely extremely funny. Uh, that, that was yeah, here, that's funny. Yeah. yeah. the same was here because I bake my own bread, and uh, for a week or so there was no flour, and that's all the people from the Mediterranean cultures, and I'm talking the Moroccan and Turkish eh? people. Yeah, they, they, they, they, they, oh yeah, yeah, yeah, big time. But it's okay. It's, it's very funny. I, I, I think surprising. It's something I would have never thought. I didn't expect it's it. Back to basics, I guess. Very yeah. back to basics. Yeah. Anyway, easy. Yes, um, Tanya. Uh, it was a very nice chat, but uh, I'm sure we can go on, but not in this podcast. So, unfortunately, <laughs> uh, I have to round it up a little bit. But uh, if you like, we, we can uh, pick it up some other time and get an update from you because we always uh, would like to know how our fellow citizens on this planet are doing with this whole situation pleasure. Thank you for calling me. All right. Thank uh, you for uh, uh, being in our show, Tanya. It was a real pleasure to talk to you, and um, I hope to hear from you very soon. Thank you so much. I will do my best. Take care. Stay, stay safe. Stay safe. You Tanya. too, and uh, stay healthy. And uh, our thoughts are with you. And uh, all the best for the next days. And we'll hear more from you. Bye bye, Tanya. Thank -bye. you. Bye bye. Good. Yes. Hier kunnen we eigenlijk niks meer aan toevoegen. Ehm, ik wilde enkel nog maar een klein dingetje zeggen. Is van, ehm, vandaag is wielerspecialist André Meegank gestorven. Meegank, dat sluit een beetje aan bij de regio waar Tanja woont, in Treviso. Want in Noord-Italië waren onmiddellijk alle wielerwedstrijden afgelast. Ja, ja. En, ehm, ik vind die Meegank een heel fascinerend persoon. Want ik weet niet wat hij doet. Hij begon als chauffeur van een commentator en dan werd hij een soort assistent. En dan had hij allerlei netwerken en contacten. En ook, je moet er maar eens de media op nalezen. Ik geef iemand gratis uh, afhaal Chinees als hij mij eigenlijk de jobbeschrijving kan uitleggen van André Meegank. En, en die, die man komt dus in de journaals vanavond. Moet maar naar het journaal kijken in Vlaanderen. Misschien zelfs in Nederland zal hij uh, eh, over gesproken worden. Hij was een soort meneer de koers, meneer, meneer wielrennen. Maar ik heb geen ah. flauw idee wat dat hij <laughs> eigenlijk deed. Was dat niet dat eh, met dat hele witte haar, dat kleine mannetje wat echt met alles en iedereen op de foto. Eh, ik heb eens een tijd geleden. Ja, ja, hij staat op alle foto's. Hij hangt overal tussen. Het was niet direct een klein mannetje, en had ik de indruk. Misschien bedoel je, André... je iemand anders. Maar, eh, eh, maar ze noemen ah, hem de vader van het peloton in een soort, wat was het? Ehm, eh, zijn eigen <laughs> zijn, eh, biografie uit 2016 heet Een levend reisbureau. Ah, dus dat is fascinerend. Die, die wielerwereld, waar toch ook wel een dopingprobleem is. En dan lopen daar blijkbaar fixers rond. Want eh, ze omschrijven hem ook als een allesfixer. Een ah, meesterfixer lees ik hier. Dus fascinerend. André Meegank, uh, rest in peace. En uiteraard sterkte aan de familie. Maar blijkbaar een Vlaams icoon in de Vlaamse wielrennerij. Dat was mijn kleine bijdrage. Ah ja, ik dacht dat je dus eh, daar iets over wilde verdiepen, als het ware, over de man. Maar... Eh, nee, ik stel ze graag vragen zonder er een echt antwoord op te krijgen. Tenzij dat er mensen, ik, ik, ik werp de, het aas in, eh, in de vijver. Tenzij er mensen natuurlijk in een enkele kortzinnen ehm, via onze website kunnen of via onze Facebook eventjes kunnen zeggen wat het is een open vraag. Hè. Wat, wat, wat deed hij eigenlijk? <laughs> Wat was die functie? Dus nadat hij een chauffeur was, oké, dat is nog een functie dat ik begrijp. Ik vind het altijd fascinerend hoe dat die mannetjesclubs, zoals het wielrennen is, het voetbal, eh, we kunnen nog een paar zaken opnoemen, dat moeten we toch onderschrijven. Dat zijn mannenclubjes nog altijd. En dan, en dan loopt daar iemand rond, 40 jaar, en die krijgt aandacht op het journaal als die sterft. Iemand waar ik nog nooit van had gehoord, als leek. En dat ah blijkt een meesterfixer. Dat, dat, dat, dat woord. Ik vind dat allemaal zo... Ja, er, er is enorm veel. Maar, Heel fascinerend eigenlijk. Met het enige waar ik bij elke link. Vorige wereld. Een, een, ja, journalist. Er wordt lacherig, over gedaan. Hè? Oh, het was een levend reisbureau. Maar eigenlijk, ik denk dat die gewoon in de, een schaduwoperant was. Meester Fixer, dat is toch je reinste mafiosi. padang. We zullen de, de waarheidsbijbel erbij halen, namelijk de Wikipedia. Dus even kijken wat die over hem... Eh, <clears throat> oh, wacht even. Hij heeft uh, geen eens een eh, Wikipedia kleedkamer, dat, dat, dat, dat. Nou, ik ga nog eens naar eh, Wikipedia. En eh, hij, hij, hij heeft geen eens een eigen. Zie je het? André Meegank. De plat tikkens. je kan hem zelfs niet op Wiki, eh, Wiki, Wikipedia op, opzoeken. Er komt, komt, gewoon niks naar boven. Enkel zijn woord, zijn, boek wordt dan Did You Mean? Ja, dat is eh, inderdaad een schaduwachtig iemand. Ja, dat, een eh, Heel schaduwachtig sujet. Dat kost geld. En dan gaan dus... mensen naar de... Oh, flip zeg, weet jij dat niet? Ja, En mensen gaan zich... Want ik ga ze blijven vragen dan stellen. Ze gaan zich vastlopen. Ze gaan niet... Waar ik naar op zoek ben, is van... Wat zou de jobfunctiebeschrijving zijn om die, om die te vervangen? Volgens mij kan die niet geschreven worden, die functie, want een ander schaduwsujet fixer zal opstaan en die functie overnemen. Ja. Snap je? Daar kan je? Dat is zo gebotoneerd in dat wereldje dat je daar als buitenstaander die job nooit zal kunnen ambiëren, omdat die job mhm. door de fixer zelf gecreëerd is. Snap je wat ik bedoel? En achter al die lachende gezichtjes op die foto's en zo, ik denk dat er duivelse deals werden gedaan om het met een Susken en wisken, want het is 75 jaar geleden dat Ricky en Wisken in Chocowakeien uitkwam. En we moeten geven aan Van der Steen, hij was de vader van de alliteratie. Ja, ik zie hier nog een heel andere andere Meegang op eh, LinkedIn. Die man zit dus niet op Wikipedia, niet op LinkedIn. Dat is echt een... Uh, een, het klopt allemaal wat ik... Echt ik, begin mijn eigen fantasme volledig te geloven. <laughs> ja, ik nou krijg ja, we doen het live. van mijn eigen bubbel. <laughs> We doen het live voor u, je beste mensen. hey, eh, er zijn even een paar dingetjes. Ehm, er is één itempje waar we in de praattafel van afgelopen vrijdag eh, niet aan toegekomen zijn. En ik, eh, dat is ook een beetje mijn fout. Ik ben daar overheen eh, gegaan. Maar ja, het was een hele volle bak. Maar daarom denk ik dat we dat nu. En je bent toch meer op. Je hebt een goesting in. Hè? In Nederlands zouden ze zeggen: je hebt trek in. Wat goed nieuws. Iets leuks, iets luchtigs. Nou, laten we eens met Katja Stonewood gaan luisteren luisteren wat ze ervan gemaakt heeft. Een variant op een gedicht van Annie M.G. Schmid. Hier is Katja. Take it away, Katja. Een gedichtje in deze epidemietijd naar Annie M.G. Schmid. Er waren eens drie apothekertjes, die werkten de hele week. Met potjes en poeiers en bekertjes in goes in de apotheek totdat ze verklaarden in maart. Potdorie, zie daar, daar komt een epidemie en dat in volle vaart. En toen riepen ze tot iedereen verschrikt. Ja. We moeten de zaken hier omdraaien en buiten ver weg gaan uitwaaien. We kunnen geen poeiers meer draaien. Nee, we moeten gaan varen. We gaan helemaal naar zee en dan varen we naar Nieuw-Guinea. Ze wilden een bottetje kopen, maar het eerste was veel te licht. Het tweede was veel te open en toen, toen waren alle winkels dicht. Ze vonden geen enkel klein bottetje goed, toen namen ze maar een hoed. Daar voeren ze dan op de schelde en waren geen ogenblik bang. Want hoeden vergaan er maar zelden. Dat wisten ze al zo lang. Ze voeren drie maanden en nachten bij donkere maan. Tussen honderden, duizenden andere hoeden. Ach, alleen de sterren konden hen allen behoeden. En toen, toen spoelden ze uiteindelijk allen weer aan. Ze stonden verwonderd te kijken. Was dit nou wel Nieuw-Guinea? Die huisjes en boompjes en dijken? Ze riepen, kijk nou eens, hé! De melkkoe. Daar zit onze poes. We zijn weer terug in Goes. Nu maken de drie apothekertjes weer poeiertjes tegen de koorts. En zalf in potjes en bekertjes en pilletjes enzovoorts. Ze hingen de hoed aan de portemanteau en dat was het verhaaltje, ziezo. Yes. Dat was het verhaaltje. Daar is niks meer aan toe te voegen. Nee, dat is gewoon een schattig dus- vrij momentje. Zo kan het ook eens af en toe luchtig zijn. Hè? Mag dat tegenwoordig? Voilà. Bedankt Katja, eh, bedankt Tanja, bedankt Istvan. Ik ga er vandoor. Oké. En eh, we spreken elkaar morgen, man. Morgen praat ook weer hetzelfde met weer een gast aan tafel. En Filip, eh, bedankt voor jouw uithouden. En ik weet dat je er moeite voor moet doen. In elk geval eh, treffen wij elkaar morgen weer op deze manier. Ik zou zeggen... Morgen is hele... dat op morgen, luisteraar. Ja, fijne avond. Bye bye. Doei doei. Hoi.